12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Hoe hoger een amateurvoetbalclub speelt... hoe slechter de club er financieel voor staat. Dat blijkt uit een onderzoek van stichting Waarborgfonds Sport... dat de financiële situatie van bijna 300 voetbalclubs heeft doorgelicht. De problemen komen vooral door de hoge kosten van trainers en spelers. Eén op de vijf clubs die in de hoogste amateurklasse speelt... heeft betalingsproblemen... Volgens het Waarborgfonds kregen voetbalclubs op hoog niveau wel meer inkomsten door sponsors, maar die wegen niet op tegen de personeelskosten. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist... tegen de omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten... onder wie twee Nederlanders. Klaus Ros behandelde in zijn kliniek in Bracht, vlakbij Roermond... kankerpatiënten die vaak in het gewone medische circuit al waren uitbehandeld. Hij gebruikte daarbij een experimenteel middel. De advocaat van Ros houdt later vandaag haar pleidooi... en vanmiddag doet de rechtbank uitspraak in de zaak. Afgelopen nacht zijn in Franse steden bijna 300 mensen gearresteerd bij voetbalrellen. Algerije plaatste zich voor de finale van de Afrika Cup... en duizenden Algerijnen gingen in Frankrijk de straat op om dat te vieren. Algerije was vroeger een Franse kolonie. In Parijs werd gefeest op de Champs-Élysées. Daar schoot de politie traangasgranaten af... In Lyon en omringende steden staken voetbalfans tientallen auto's en vuilnisbakken in brand en greep de politie in. Een jongen van 12 is het gelukt om zonder papieren of ticket... aan boord te stappen van een vliegtuig op het Londense vliegveld Heathrow. Toen personeel in het vliegtuig de jongen naar zijn stoel wilde wijzen... kwamen ze erachter dat hij geen boardingpas had. Hoe hij de strenge beveiliging op de luchthaven kon omzeilen is nog een raadsel. Het weer bewolkt en misschien wat regen, later ook wat zon...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 No set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, dip fantasia. What's that? party Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop. Funk confusion, a flyer losing, keeps you coasting on the rhythm you cruising.